Ik zie die blik steeds maar weer in jouw ogen. En daarmee zeg jij al meer dan genoeg. Of zijn die woorden van mij soms gelogen? Maar komt de liefde alleen nog te vroeg? Of ben jij heel misschien wat verlegen? Maar verliefd zijn, dat is heel gewoon. Die vlinders kom je niet elke dag tegen Weet jij waar ik nu al dagen van droom? Geen lekker ding hoor ik je zeggen. Dan hoef je niets meer uit te leggen. Ik wil het zo graag van je horen. Knop dat maar heel goed in je oren. Hoe lang moet ik wachten? Ik heb de tijd anders krijg je nog spijt. Ik hou in mijn hartje een plekje vrij